Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstige zorgen over de ziekenhuizen in Gaza. De baas van de WHO, Tedros, schrijft op X dat hij zeer verontrust is over berichten over luchtaanvallen vlakbij het Al-Shifa ziekenhuis. Volgens hem hebben veel medewerkers het grootste ziekenhuis in Gaza-stad voor hun eigen veiligheid moeten verlaten. Eerder meldde de Wereldgezondheidsorganisatie dat 20 van de 36 ziekenhuizen in Gaza buiten gebruik zijn. Tedros roept beide partijen op om zich aan het oorlogsrecht te houden. De Franse president Macron zegt dat Israël moet stoppen met het doden van vrouwen en baby's in de Gazastrook. In een interview met de BBC zegt hij dat de bombardementen niet te rechtvaardigen zijn. Macron vindt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen tegen de terroristische acties van Hamas. Maar hij roept Israël op om te stoppen met de bombardementen. Israëlische premier Netanyahu zegt in reactie op Macrons oproep... dat Hamas verantwoordelijk is voor de burgerdoden in Gaza... en dat Israël er alles aan doet om burgerslachtoffers te voorkomen. Er komt definitief een einde aan de acteurstaking in Hollywood. De Amerikaanse vakbond voor acteurs is akkoord gegaan met de deal... die onderhandelaars eerder deze week sloten met de filmstudio's. Afgesproken is dat het minimumloon voor acteurs met 7% stijgt. En ook komt er een speciale bonus voor succesvolle producties op streamingdiensten. Op IJsland is het dorp Grindavik met 4000 inwoners geëvacueerd vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. Het is voor het eerst in drie jaar dat een heel dorp geëvacueerd moet worden. De noodtoestand in het dorp is uitgeroepen, maar het is nog onzeker of de vulkaan daadwerkelijk zal uitbarsten. De vulkanische activiteit is de afgelopen weken toegenomen op IJsland.